Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Pas uit de Tweede Kamer zich over de maatregel om de reiskostenvergoeding te belasten. Blijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord die staatssecretaris Wekers afgelopen dag naar de Kamer heeft gestuurd. Uit het document blijkt dat er meer tijd nodig is. Het voornemen staat in het vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De afschaffing van de belastingvrije vergoeding voor het woonwerkverkeer heeft de laatste weken geleid tot een stortvloed aan kritiek. In Londen is met een groots concert het 60 jarige regeringsjubileum van koningin Elizabeth gevierd. De Britse vorstin toonde zich om 10 uur aan het publiek toen zich door prins Charles liet begeleiden naar de koninklijke loge voor Buckingham Palace. Haar echtgenoot prins Philip was er niet bij. Hij werd afgelopen dag met een blaasontsteking naar het ziekenhuis gebracht. De koninklijke familie werd bij het concert behalve door de koningin en prins Charles vertegenwoordigd door Camilla Parker Bowles en de prinsen William en Harry. De show werd geopend door Robbie Williams en Paul McCartney besloot het concert. Daarna sprak Prins Charles zijn moeder toe. Het evenement werd besloten met een groot vuurwerk boven Buckingham Palace. Henk Krol wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker voor de partij 50PLUS. Hij was de enige die zich beschikbaar heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap. Krol is vooral bekend als hoofdredacteur van de G-krant. Ook zit hij in het provincieparlement van Noord-Brabant. De bezetting van het vliegveld van de Libische hoofdstad Tripoli is voorbij. Regeringgetrouwe troepen hebben de luchthaven weer onder controle. Vanochtend nam een militie het vliegveld in. Rebellen omsingelden de vliegtuigen met tanks. Alle vluchten werden geschrapt. Aanvallers horen bij de al afaya brigade Hun leider zou zich op het vliegveld bevinden. Volgens de brigade is hij afgelopen dag overmeesterd door de veiligheidsdienst. Dan het weer. Vannacht vrijwel overal droog. Kans op mist 4 tot 8 graden.